Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog onduidelijk waarom een gewapende man een aanslag wilde plegen... bij de Belgische misverkiezing gisteravond. Een man van 46 werd opgepakt, die wapens mee had. Ook een Nederlandse vrouw die mee was, is opgepakt. De man is niet bekend bij de politie, volgens deze Vlaamse verslaggever. Nee, hij stond niet in een of andere databank of zo te behoren... dat die man pas enkele weken of maanden uh, met mentale problemen... ook eh, ja, extreme ideeën begon te uiten. Zo zou hij volgens VTM Nieuws shows van Jensen delen... die vaak nepnieuws deelt... Met vertraging kon Miss België uiteindelijk toch nog worden gekozen. Het is wel schrikken zo'n avond voor de winnares. Emily ce soir, Miss Belgique! We wisten eigenlijk niets tot, ehm, tot als ze zeiden dat we naar buiten moesten gaan. Ik ben blij dat we allemaal veilig waren en ik heb mijn heel veilig gevoel op podium gestaan. Het dodental na de aardbeving in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 33.000. Vanochtend waren dat er nog 28.000. In Syrië is slecht zicht op het aantal overledenen. Ook hulp komt daar nauwelijks op gang. De politie in Flevoland is bezig met een grote zoekactie naar een vermiste jongen van 19. Hij werd gisteravond voor het laatst gezien in Lelystad. Met een drone, helikopter en boot zoekt een team naar hem bij de Oostvaardersplassen. Volgens de politie is er waarschijnlijk geen sprake van een misdrijf. En er zijn bijna een half miljoen kaartjes verkocht voor de Johannes Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum. 28 schilderijen van de Hollandse meester zijn overgekomen vanuit de hele wereld. Het zorgt voor een enorme stormloop op kaartjes, zegt de directeur bij Buitenhof. We zijn bijna uitverkocht en we gaan er nu alles aan doen om het toch nog mogelijk te maken om meer mensen te kunnen ontvangen. Eh, ja, de liefde voor Vermeer is eh, wereldwijd eh, gigantisch. De tentoonstelling is te zien tot en met 4 juni. Heb ik het weer nog. Op veel plekken is het grijs. Af en toe breekt de zon door. Het is een graad of 10.